Op een begraafplaats in Amsterdam worden volgende week zes doden opgegraven... van wie de identiteit nooit is vastgesteld... De Amsterdamse politie werkt daarvoor samen met het Nederlands Forensisch Instituut. Ze gaan DNA van de stoffelijke overschotten afnemen, die daarna meteen worden herbegraven. De politie hoopt zo oude vermissingszaken op te lossen. De politie benadrukt dat er bij de zes geen sprake is van een misdrijf. De beheerder van de begraafplaats had laten weten dat de graven van de onbekende doden binnenkort worden geruimd. De politie wil een laatste poging doen om duidelijkheid te krijgen over hun identiteit. De sluiting van het Brabantse farmaciebedrijf MSD Organon wordt uitgesteld tot 31 december. In de tussentijd wordt onderzocht of er alternatieven zijn voor de plannen tot sluiting van de vestigingen in Os en Schaik. Een rechtszaak van de ondernemingsraad die vandaag zou dienen is door de beslissing opgeschort. De MSD-directie gaat nu om de tafel met de Raad van Commissarissen en de OR... die zich hadden gekeerd tegen de plannen om meer dan 2000 mensen in Os en Schaik te ontslaan. Onderzocht wordt onder meer of er een manier is om werkgelegenheid en kennis voor de regio te behouden. Als er binnen vier maanden geen akkoord is, blijft de directie bij de plannen om het bedrijf te sluiten. Eén op de vijf plant- en diersoorten die in Afrika in zoetwater leven wordt met uitsterven bedreigd. Dat zegt de Internationale Unie van Natuurorganisaties, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de rode lijst met bedreigde soorten. De IUCN heeft vijf jaar lang ruim 5000 zoetwatersoorten onderzocht. Die lopen gevaar door overbevissing, de bouw van dammen, intensieve landbouw en overmatig watergebruik. Volgens de organisatie zijn de gevolgen van de verslechtering enorm en kunnen miljoenen Afrikanen moeilijker aan eten komen. Bij de IUCN zijn meer dan duizend organisaties aangesloten, waaronder het Wereld Natuurfonds, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging. Dan het weer, bewolking en vooral in het noorden en oosten een paar buien.